Deze eerste paasdag. Ja, er liggen hier heel wat chocolade-eieren waar we ons aan te goed gaan doen komende uur. Misschien wel twee uur. Dus eh, smul met me mee, ook met de muziek. Dus fijn dat je erbij bent. En hou me vooral gezelschap tot 12 uur. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. We doen het lekker rustig aan het eerste uur en het tweede uur. Wat meer herrie. Dus er zit vast iets voor jou bij. Hier is Chris Berg. Goedemorgen. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the windowpane pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling. and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together and we cannot live apart. It's the classical dilemma head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. For we cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the dawn begins, and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. maar een eh, paar mooie eh, <laughs> onerbare voorstellen op eh, de paasmorgen. Van Hart. All I Wanna Do is Making Love To You. Ja, en Christy Burger voor met The Head and The Heart. Natuurlijk allemaal hierbij omroep ZVL. Over een kwartiertje gaan we praten, nou ja, Herman de Bruin, met Wouter van der Toorn. Hij is mede-eigenaar van Bright Elephant. En ze gaan het hebben over mensen die een verlies hebben te dragen, zullen het herkennen. Het lijf rouwt vooral mee. En hoe zit dat nou? Ja, het is eigenlijk wel een weekend waar het gaat over leven en dood zou je kunnen zeggen. En dan past dit onderwerp wel. Je hoort er straks meer over hier bij ZVL, dus stay tuned.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 Je mettrai du ciel en misère, toutes les larmes en rivière, et fleurirai des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerai des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des démis les dessins, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoile maar even Franstalige muziek. à cœur. Wat een lekkere Franse muziek ook. Weer op deze zondagmorgen. Terwijl wij hier aan de koffie zijn. Met, eh, zoals ik al zei straks aan het begin van de show. Chocolade-eieren. <laughs> En er staan er veel hier op de studiotafel. Dus eh, jammer dat je het niet kunt zien. Hmm, misschien volgende keer de camera aanzetten. Kun je het zien hoe het hier geregeld is en eh, welke kleurtjes we hier allemaal hebben op tafel. Je hoorde prachtige muziek van Zaz en C. En een ervoor met I Would Stay hier bij ZVL op deze paasmorgen. Eh, gek een beetje. Het is op dit moment koeler dan eh, vannacht. Vannacht was het een graad of 12, uur zie ik hier in de statistiek in de studio. En het is nu 11 graden en het is een beetje vochtig natuurlijk. En vanmiddag zie ik, wordt het allemaal een stuk beter. Dus eh, het komt allemaal wel goed vandaag op deze eerste paasdag. Ook goed met de muziek van onder andere Boudewijn de Groot. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat, dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze: Het spijt me, staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun banen, aan hun auto, aan de televisie thuis. ZVL. I'm looking through at yesterday my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by. touch Cast your spell upon me one more time I wanna feel your magic woman touch I've made up my mind On what I'm gonna do This feeling inside Making it alright, making it alright. het zal je maar gezegd worden, hè? Dat je een magische aanraking hebt. Nou, kun je het mee doen natuurlijk. Eh, prachtig. Eh, de uh, Hollies natuurlijk met een eh, mooie klassieker Magic Woman uit 1972. En een nummer van Boudewijn de Groot waarvan we denken... ja, dat had vandaag ook geschreven kunnen worden, maar het komt uit 1966. Woningnood, er is eigenlijk helemaal niks veranderd, zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, het is even niet anders. Op een paar minuten gesprek met Herman de Bruin... Hij eh, gaat praten met eh, Wouter van der Toorn over eh, ja, iets heel belangrijks. Van missen krijg je het koud. De inhoud zometeen. Ze was een fenomeen in de jaren 70 in Amerika. In Nederland niet zo heel erg bekend, maar deze singer-songwriter Johnny Mitchell maakte prachtige muziek. En ja, daar genieten we toch ook wel weer van. Vandaag ook op deze eerste paasdag natuurlijk. Tijd voor eh, ja, het gesproken woord, want we willen je natuurlijk ook informeren en wat Weesheden bijbrengen, zou ik maar zeggen. Verheffen heet dat <laughs> ouderwets bij de publieke omroep. En dat zijn we natuurlijk. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Wouter van der Toorn. Hij is mede-eigenaar van Bright Elephant. En in de studio, Wouter, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over een boek, maar eerst even die Bright Elephant, dat jij mede-eigenaar van bent. Wat is dat precies? Ehm, in 2019 eh, ben ik met mijn compagnon Sandra eh, begonnen met eh, het bedrijf Bright Elephant waar eh, waren we bezighouden met ehm, eh, het thema rouwen en het mhm. thema nalatenschap. En Bright Elephant, dat is niet zomaar bedacht. Dat gaat over een heldere olifant. En als mensen vragen waarom heet dat Bright Elephant, dan vraag ik altijd: weet je wat, wat ze bedoelen als ze het hebben over de olifant in de kamer? Dat zijn van die dingen, iedereen weet dat het er is, maar niemand wil het erover hebben. <laughs> Nou, de dood en rouwen, dat is nou zo'n olifant en wij dachten, daar gaan we onze missie van maken. Dus we zijn het bedrijf Bright Elephant eh, begonnen. Want gaat het dan altijd over de dood bij jullie? Nou, het gaat eigenlijk. De, de, de grap is, als je het veel over de dood hebt, gaat het eigenlijk veel meer over het leven. Ja, ja. Ehm, maar het gaat er wel heel vaak over. Eh, voor mensen die eh, bijvoorbeeld een, een nalatenschap achterlaten, ja, dan zit je met een familie die iemand verloren is. Mm Ehm, en als het gaat over rouwen, ja, dat kan soms pril en dat kan soms heel lang geleden zijn. Eh, waarin mensen proberen hun leven weer opnieuw vorm te geven na het doormaken van een verlies. Ja. Vandaar ook dat boek van Missen krijg je het koud. Dat is een troostrijk boek. Ja, toen wij. Ehm, het, het, is heel, het is heel apart. dit boek is nu vier jaar. Ik denk nu ongeveer vier jaar oud. Mm 10, 11, 12.000 boeken zijn er al uit. Dus het is. Eh, dus heel veel mensen zijn blij met het boek vanwege het simpele feit. Oh, dus dat hoort bij rouwen. Dus dit is heel normaal. Ik dacht dat ik gek was. Dat het, ik iets raars had. Dat, ja, dat je de enige bent die dat, dat heeft. Dat je de enige bent. En als je tegen mensen zegt: nee, kijk, als je iemand verliest, heel vaak, we zitten toch in een soort rare maatschappij waarin we denken dat verdriet speelt zich af in je hoofd. Alles wat er in je lijf gebeurt, want dat, dat is het, alles wat, wat rouw in je lijf doet, daar gaat ons boek over. Ehm, dat koppelen we er heel vaak niet mee. Maar we, de simpele boodschap is: je, je lijf rouwt altijd mee. Rouwen zit ook, ik denk, veel meer in ons hele systeem als alleen maar in ons hoofd. Je, je bent ook ontzettend aan, hard aan het werk om dat verlies te verwerken, om dat, met dat verlies om te gaan. Ehm, en dat boek geeft daar inzicht in? Dat boek komt eigenlijk ook uit de praktijk. Dat boek vertelt heel veel inzichten. Inzichten van hoe komt dat dan? Hoe werkt het lijf? Maar ook heel veel verhaaltjes uit de praktijk. Mhm. Van mensen die je tegenkomt. Mensen die bijvoorbeeld een, eh, een, een, een eetprobleem uh, ontwikkelen na, eh, in een periode van rouw. Ja, ja. En weet je hoe dat komt? Geen idee. Hoe ben jij geleerd vroeger, toen je klein was, toen je op de lagere school zat of op de kleuterschool, en je was gevallen en je was verdrietig? Wat, wat deden ze dan? Ja, dan wilden ze je troosten. Ja, en hoe, wat, deed, wat gaven ze je dan? Eh, een, een pleister in ieder geval, maar dat bedoel je niet. Nee, en heel vaak een snoepje. Een snoepje, ja. Want dat huilen is toch heel vervelend. Ja. Dus we stoppen er een snoepje in. lekker zoet. dat is de trooster. En, en dat is, de troost. Ja. Dat, dat is eigenlijk twee signalen die je geeft. Want heel veel zijn op die manier opgevoed. Eén, zoetigheid is de oplossing voor verdriet. Ja. Dus weet gek dat wij onszelf volstoppen met zoetigheid. Op momenten dat we gestrest zijn, dat we eh, verdrietig zijn. En het tweede is, jouw verdriet daar heb ik last van of dat, dat moeten we zo gauw mogelijk oplossen. Ja, ja. Verdriet is een probleem dat je moet oplossen. Niet een probleem wat, een, zeg maar, is geen probleem. Uh, rouwen, dat is heel gezond en dat hoort erbij. Alleen, we hebben het aangeleerd omdat maar het is een probleem en dat moet ik voor jou nu oplossen. En, weg te duwen misschien? Ja, en dat soort inzichten, dat hebben we allemaal beschreven, in, ook in het boek. Ja. Omdat het heel veel met de lichamelijkheid vervolgens ook te maken heeft. Ja, lichamelijk ongemakken komen er ook vandaan. Dat heb je in ieder geval duidelijk Zeker. gemaakt. Uh, eh, boek is nog verkrijgbaar? Absoluut, ja, ja. hoor. Hoe kan dat het beste? Eh, dat kan via brightelephant.nl of gewoon via de gewone boekhandel. Want daar zijn ze ook gewoon te, eh, te koop.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 Where do you go to my love? Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. If you leave me now, telling me you failed somehow, better think it all over. Just as long as love's around is a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you. But I am here for you tonight. Every single day I want you to know my love is true. So, baby, let me show you what to do. Just a little bit more love just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin. Ja, doe nog maar een koffie. Ja hoor. Lekker. Komt weer verse koffie aan. Terwijl jij geniet van die prachtige muziek hier bij ZVL. Jawel. Toch? Sarah Connor. Een skin on skin. En Right Flatter Format. Where do you go to, my lovely? Normaal gezien ga ik op dit tijdstip eh, even kijken op de, of in de agenda, zo moet ik het zeggen. Eh, maar het wil even niet lukken. Ik krijg de pagina niet open. Dat ligt aan mij hoor, niet aan de computer, maar het ligt aan mijn onhandigheid met eh, dit apparaat. Het is even niet anders. Dus als er wat te beleven valt in de regio de komende tijd, dan vertel ik het je straks na 11 uur hier in de show. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over ik wil desnoods wel gaan, dat kan ik wel beloven. Maar mijn hart kan dat niet aan. schelen dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen, je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Ze is helaas niet zo bekend in Zeeuws-Vlaanderen. Frederike Spicht, want ze komt natuurlijk uit Rotterdam en is daar wereldberoemd. Maar ze heeft wel mooie songs. Daarom hoorde je van haar Mijn hart kan dat niet aan. En Aquaviva met Poetas Andaluces. Het loopt alweer aardig tegen 11 uur. Zometeen in het tweede uur gaan we wat meer tempo maken. En is er ook weer een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat echt zijn uiterste best doen om weer iets heel moois te brengen.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 En deze kwam er achteraan, Ave Maria. Past niet helemaal bij de dag van vandaag. Maar goed, het is ook zondag. En ja, het is een religieus lied, dus het past toch wel een klein beetje. Ook op deze eerste paasdag. En voor de audio Benson Boone en Before You. Ik ga even van tussen, ik ga een paar minuten pauzeren en daarna ben ik bij je terug. Bij de tweede uur van de show. Dus blijf bij me. Blijf natuurlijk bij ZVL.